uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. er zijn topambtenaars ontslagen omdat ze te weinig hebben gedaan voor het RIF-gebied. Inwoners van het gebied in het noorden van Marokko voelen zich al een tijd achtergesteld. Na wekenlange protesten vorig jaar beloofde de koning snel te investeren in het gebied. Maar het onderzoek van de Marokkaanse rekenkamer blijkt dat daar nog weinig van terecht komt. De Marokkaanse koning heeft onder meer de minister van Onderwijs en de minister van Gezondheid de laan uitgestuurd. Premier Rutte is tevreden over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de 23 kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Na afloop zei hij dat het lang heeft geduurd en dat hij blij is dat het klaar is. Hij benadrukte dat de formatie nog niet helemaal af is. De beoogde ministers komen morgen samen om vast te leggen wie wat precies gaat doen. Het zogenoemde constituerend beraad. Donderdag worden de leden van het kabinet beëdigd door de koning. De politie heeft de naam en foto gepubliceerd van een man van 20... die wordt verdacht van het neerschieten van een student in Groningen. De student van 21 werd zonder noemenswaardige aanleiding neergeschoten. Dat zei de politie vanavond in opsporing verzocht. Hij raakte zwaar gewond en is blijvend verlamd aan zijn onderlichaam. De verdachte had tot de uitzending de tijd gekregen om zich te melden, maar dat deed hij niet. Voetbal. FC Twente heeft de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi gehaald. De club won met 3-0 van Eindhoven. Ook PEC Zwolle is door, al had de club het lastig tegen Kozakke Boys. Het werd na verlenging 3-2. Fortuna Sittard rekende af met Go Ahead Eagles en is dus ook door in de KNVB-beker. Cambuur schakelde FC Den Bosch uit en ook RKC Waalwijk en NEC zijn door. Het weer. Vannacht is het bewolkt en er kan lokaal lichte regen vallen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig. Later breekt in het noorden de zon af en toe door.